Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Libanese leger zegt dat Israël het staakt het vuren heeft geschonden... dat sinds 11 uur gisteravond van kracht is. Verschillende dorpen in Zuid-Libanon zouden zijn beschoten. Het Libanese leger roept gevluchte inwoners van de regio op... om nog niet terug naar huis te gaan. Gisteren kondigde president Trump het bestand van 10 dagen aan... waarna Israël en Hezbollah met een bevestiging kwamen... Het bestand was op voorhand al wankel, want Israël eist de ontwapening van Hezbollah... maar die organisatie wil daar niet aan meewerken. De regeringspartijen zijn het onderling niet eens over het opvoeren van de druk op Israël. D66 en het CDA vinden dat Israël de mensenrechten schendt in Libanon en op de westelijke Jordaanoever. Ze willen dat het kabinet in Europa aanstuurt op handelsmaatregelen tegen Israël. Maar de derde coalitiepartij, de VVD, is daartegen, bleek in een Kamerdebat. De VVD beschouwt Israël als een belangrijke bondgenoot. Die stellingname leidde tot verbijstering bij linkse oppositiepartijen. Uiteindelijk sprak een Kamermeerderheid zich uit voor handelsmaatregelen tegen Israël in Europees verband, mede dankzij steun van Forum voor Democratie. Een Amerikaanse politicus heeft zijn vrouw en daarna zichzelf doodgeschoten. Het is Justin Fairfax, Ooit een reizende ster in de Democratische Partij. Hij was plaatsvervangend gouverneur van de staat Virginia... totdat hij werd beschuldigd van seksueel geweld. Zijn carrière was ten einde, hij raakte aan de drank en hij belandde in een echtscheiding. Vanwege de spanningen bepaalde de rechter dat hij het huis uit moest.